Goedemorgen, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Veroordeelde Loverboys gaan snel weer de fout in, staat in een rapport dat vandaag is uitgekomen. Het gaat over jonge mannen eh, die vaak in Nederland eh, geboren en of eh, getogen zijn. En de slachtoffers zijn inderdaad meestal Nederlandse meiden. En we, ja, we kennen het vaak als Loverboys of de Loverboy-methode. Bij één op de drie daders gaat het binnen twee jaar opnieuw mis. Na vijf jaar ligt dat percentage zelfs rond de 65 procent. De onderzoekers zeggen dat mensen die hun straf hebben uitgezeten beter begeleid moeten worden omdat mensen zich zorgen maken over de inflatie... eten ze minder goed en gaan ze niet meer naar de sportclub. Dat blijkt uit onderzoek van twee verzekeraars. Nu goed eten duurder is geworden... eet een derde van de mensen minder gezond en gevarieerd. En om te besparen zegt een kwart van de mensen... zijn of haar lidmaatschap bij de sportclub op. Horecatijgers gezocht of de leukste horecabaan van Nederland. Je ziet de oproepen steeds vaker en ook steeds langer op de gevels van horecazaken staan. Volgens de Telegraaf komt het doordat jongeren steeds minder zin hebben om af te wassen of in de bediening te werken. Veel van hen moesten door corona ander werk zoeken en zijn dus niet teruggekomen. Veel boze Marokko-fans op social media. Ze kunnen geen kaartje meer krijgen voor de achtste finale wedstrijd tegen Spanje vanmiddag. De meeste zijn al opgekocht door mensen die er veel geld voor betalen, soms wel duizend dollar. Deze supporter uit Nederland had geluk. Ik heb eh, vrijdag om een uur of negen ticket kunnen bemachtigen. En eh, de volgende dag eigenlijk heb ik hem gelijk winnen. Maar ik vind het wel sneu voor de andere Marokkanen. Want je wilt toch een wedstrijd bijwonen. Zeker na zoveel jaar. En dan heb je geen kaartje. Ja, van tevoren moet je dat geregeld hebben. Mhm. Ja, dus eh, voordat we hier naartoe zijn gekomen hebben we voor de achtste finale al iets geboekt. Maar de meeste Marokkanen hebben jammer genoeg nog geen ticket is voor het eerst sinds 1986 dat Marokko een achtste finale van een WK speelt. Gisteravond heeft de Marokkaanse voetbalbond nog 5000 extra kaarten bij de FIFA. De bond gaat die gratis verdelen onder de Marokkaanse supporters die in Qatar zijn. Dan nog het weer. Aan de kust kans op een bui. Verder is het droog en zijn er ook opklaringen met af en toe zon. Later vooral in het noorden kans op wat regen bij 5 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn een paar ongelukken gebeurd. Onder andere op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Rottepolderplein ging het mis. Er gebeurde een ongeluk met vijf auto's. Hou rekening met ruim een uur aan vertraging. Hierdoor staat ook een file op de A22 vanuit Beverwijk. Voor knooppunt Velzen 7 kilometer file met nog eens een half uur extra vertraging. Tot slot goed nieuws over de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam.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 sneller worden gecompenseerd voor de schade die ze lijden. Het CDA komt vandaag met een voorstel waardoor mensen niet meer hoeven te bewijzen... dat de schade een gevolg is van de gasopslag. Dat voorstel kan rekenen op een Kamermeerderheid. Daders van seksuele uitbuiting gaan vaak snel weer de fout in. Dat staat in een rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Ruim een derde van de daders pleegt opnieuw eenzelfde misdrijf. De Amerikaanse actrice Kirstie Alley is overleden. Ze was vooral bekend als Rebecca Howe in de populaire tv-serie Cheers. Kirstie Alley overleed na een kort ziekbed.